Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten hebben geen zin om zichzelf te testen op corona... om weer naar hun universiteit of hbo te kunnen. Onderzoekers deelden zelf testen uit op twee hogescholen in Brabant... om te kijken of studenten dat zagen zitten. De eerste reactie was eh, van... hé, hey, eh, moeten we dit dan doen om naar school te kunnen? Maar dat mag juridisch niet. En dan loop je dus tegen het feit aan dat het geteste mensen en ongeteste mensen door elkaar lopen. Dat de studenten er dus eigenlijk niks voor terugkrijgen dat ze die stok in hun neus doen. En ja, dat dus daardoor ook de motivatie eh, wegzakt. Het is de bedoeling dat studenten vanaf 26 april weer één dag per week naar college kunnen. Door het zelftesten wordt dat veiliger, is het idee. De overheid heeft vorig jaar bijna 18 miljard euro in bedrijven gepompt. Onderzoekers van het CBS hebben alles bij elkaar opgeteld... en zagen dat er vooral veel coronasteun naar groothandels, uitzendbureaus en de horeca ging... Die konden het geld goed gebruiken om hun personeel gewoon door te betalen... of om gas, water en lichtrekeningen af te tikken. Veel kinderen kunnen aan het einde van groep 8 nog niet goed rekenen... terwijl ze het wel in zich hebben... Volgens de onderwijsinspectie moet er beter worden gekeken naar wat elk kind kan en daar het onderwijs op aangepast. Ook wil de inspectie dat er op de PABO meer aandacht voor rekenen komt. We staan steeds minder achter de coronaregels. Vooral dat je maar één iemand per dag over de vloer mag hebben, vinden we maar niks. Er kwamen onderzoekers van het RIVM e achter. Ik mag wel bij mijn ouders op bezoek, maar mijn ouders mogen niet samen bij mij op bezoek. Dat is dezelfde samenstelling. Dus je ziet dat mensen dan toch voor zichzelf gaan rationaliseren van... hé, hey, wat, wat maakt nou dat één persoon anders is dan één huishouden? Qua besmetting zou dat hetzelfde zijn. En dan zie je dat mensen ook wat meer die, die ruimte opzoeken. En dus ook vaker stiekem een stel of hun ouders over de vloer laten komen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt trouwens ook dat mensen die rondlopen met een kuchje of een snotneus voorzichtiger zijn en zich vaker laten testen. Het weer in het noorden kan wat regen vallen. De rest van het land houdt het droog met soms wat zon. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgen een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Een korte file tussen Weidewormer en Knopend Zaandam.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 From Marvin Gaye to Hathaway, from Nina Simone to Pendergrass, we pay tribute to the legends of the past and introduce the legends of the future. Special big up to my man Johnny Stevens, who shares his passion with us every day.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 Ja, daar is hij. Hé, nou, gaan we nog eens even een vrolijk eh, geluidje erachter zetten. Kijk eens. Goedemorgen, dames en heren. Ik ben Jan de Groeseklo en dit is ZFM. Dromen zij. Hartstikke leuk dat je luistert. En eh, ja, het is de allerlaatste. Ehm, want voor een goede radioshow moet je, eh, daar moet je tijd in stoppen. En eh, dat had ik een beetje te weinig, waardoor jullie af en toe een beetje met een halfbakken show terechtkwamen. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, hè? Want ZFM, daar gaan we natuurlijk voor om mooie shows voor je te maken. Dus ja, dus voorlopig Ga ik er even mee stoppen. Maar wie weet, wie weet, wie weet. Komt er ooit weer eh, tijd. En eh, ja, omdat het dan natuurlijk de laatste show is... dan, eh, dan kan natuurlijk opeens alles. Dus ik verwacht een stoet aan internationale en nationale artiesten... die hier in de komende drie uur langs gaan komen... om, om afscheid te nemen op emotionele wijze... zoals dat gaat bij radioshows. Maar nou, het is ook vooral de tijd natuurlijk voor jou... om lekker te bellen. En uh, je nummers eh, te laten... Ik ben niet eh, zo'n held van mezelf. Zo. En je nummers aan te vragen. En dat kan via 023 573 0393.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 Ja, zij is alles in één. Oeh, ze heeft de beauty en de praise. en oh oh oh, oh het voelt goed, hey, het voelt goed, hey, Ja, en dit nummer dat kan maar over één vrouw gaan. En dat is ook gelijk de volgende.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 Lekker, Simon. Oh, hey, drie uur lang dromen zij. Dus eh, we stoppen niet voordat je genoeg hebt. Don't stop till you get enough. Michael Jackson. You me feel like make me feel like Die Goffen, vol met mooie verhalen. Ja, ik dacht, in zo'n laatste show, dan kun je natuurlijk alles doen. Dus laten we eens even een stukje Leo Blokhuis doen. Een stukje pophistorie, zo op je vroege vrijdagochtend. Aline Regine... Regina, Regina, zo. Aline Regina Edwards. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze twee was... en haar moeder vond een nieuwe liefde bij de Ojibwa-indiaan Jerry Twain. En vanaf haar achtste jaar trad ze op in allerlei clubs, gemeenschaphuizen en, eh, en vooral ook radiostations. En, en toen ze 22 jaar was, verloor ze jammer genoeg haar beide ouders door een auto-ongeluk. En ze nam de zorg voor haar jongere zus en eh, twee jongere broers van 13 en 14 op zich. En uh, ja, totdat ze op eigen benen konden staan, heeft ze voor ze gezorgd. En toen dat zover was, besloot ze om haar droom om zangeres te worden te verwezenlijken. Ze begon haar carrière als eh, countryzangeres. Um, maar haar eigen naam, Eileen, die veranderde ze in Shania. Want die paste beter bij haar eh, achternaam. En ze brak door in 1995. En in 1998 scoorde ze wereldhits met eh, You're Still The One en uh, That Don't Impress Me Much. Ja, er wordt wel beweerd dat Shania in de, in de taal van de Ojibwa-Indianen... ik ben onderweg of op weg betekent. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, dit was wel een van haar allergrootste hits. Man, I feel like a woman. Goedemorgen. Let's go, girls. het is 9, eh, 9 eh, april. 9 april. Nou, het is wel 99, want het is namelijk de 99ste dag van het jaar. Ja, en volgens mij, eh, als ik zo een beetje naar buiten kijk... het is ook de derde winter van dit jaar. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Maar wat gebeurde er allemaal op deze dag? In 2007, en jij hebt er waarschijnlijk nog wel ergens eentje in een laadje liggen... in 2007 vierde Apple de wereldwijde verkoop van 100 miljoen iPods. Kun je het je nog voorstellen? Hey, eh, vandaag is het precies 16 jaar geleden dat uh, Prins Charles trouwde met eh, zijn grote liefde Camilla Parker Bowles. En ik weet niet of je The Crown ook volgt op Netflix. Of laatst het interview hebt gezien met Harry en Meghan. Maar nou, ik, ik gok dat ze het lekker ja, in huiselijke kring vieren, denk ik zo. Hey, in 1998 wordt in de Efteling de Vogelrok geopend. Nou, ik weet niet of je hem kent. dat is de, de achtbaan in het donker. Waar je denkt dat je keihard gaat, maar eh, in werkelijkheid word je gewoon gedold door een eh, windmachine die heel hard in je gezicht blaast. Eh, en in 1990 gooide een man zoutzuur op de nachtwacht. Hmm. Ja, dat is natuurlijk niet best, hè? In, in 1865 gaf General Lee zich over. Wat het einde betekende van de Amerikaanse burgeroorlog. En vandaag was de geboortedag van Hugh Hefner. In 1926 werd de, de oprichter en bedenker van Playboy werd, geboren. Uh, de Boer is ook vandaag jarig, Nederlandse presentatrice. Monique Smit, die is niet alleen zangeres, maar die is ook kapster. Die wordt 31 en 33 jaar geleden kwam eh, dit nummer voor het eerst op eh, single uit. Het gaat over de moord op Ben Linder, die vrijwilligerswerk verricht in Nicaragua. En daardoor Contras om het leven werd gebracht. Blood will flow, flesh is still on Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain samen met Stevie Wonder. Met het prachtige Fragile. En het, eh, het, is een nummer over geweld en de kwetsbaarheid van het leven... in het, in het licht van terrorisme, pistolen en kogels. En eh, ja, deze prachtige, dit was een prachtige live versie. Hij is eh, dus in 19, wat was ik nou net? 88 volgens mij kwam die voor het eerst uit. En hij is daarna nog ook in 2001 is weer uitgebracht. En het is elke keer weer, jammer genoeg weer een actueel nummer. Maar goed. ik kan me dus nooit zo goed eh, beheersen als het om het eh, kijken van, eh, van series gaat. En ja, ik kan daar niet meer stoppen met kijken. Ook als het echt vreselijke series zijn. En ik heb hem dan nu ook weer hopeloos verloren. Mijn hele oude tienerserie van eind jaren 90. Dat is namelijk Dawson's Creek. Dat was de grote doorbraak van Katie Holmes en, en Joshua Jackson, onder andere. En ik zag de serie voor het eerst toen ik tijdens vakantie... samen met mijn vriendin een, een dag in een soort van tropische griep in bed moest blijven liggen. En er niets anders eh, op zat dan tv kijken. En eh, toen hebben we een, eh, een, marathon gekeken van Dawson's Creek. En in een van die afleveringen zingen Joey en Dawson dit nummer. Op de karaoke machine. En dit is nou echt zo'n nummer dat... je ook, ook al vind je het vreselijk, je gaat er toch mee zingen. Let maar op, de Monkeys. of the bluebird as never end. But it rains and I rise, wipe the sleep out of my eyes. We're shaven die muziekjes mogen nu natuurlijk eh, uit de kast. En eh, ja, ik heb straks een nummer klaarstaan. Dat duurt gewoon 16 minuten. Maar dat wil ik altijd heb hebben. Altijd wel een keer aan jullie willen laten horen. Dus, eh, dus die, krijg je, die krijg je zo. Maar daarvoor nog even wat anders. Maar ik had een vraagje. Want het is de laatste show. We zijn er tot 12 uur. En ja, we zeggen altijd hier bij ZFM. En het is natuurlijk radio voor jou, maar ook door jou. Dus ja, wil je nou wat horen in deze laatste show? Dit is de allerlaatste droom is even van mij. Nou, eh, laat het dan vooral even weten. Stuur even een berichtje via eh, Instagram. Dat kan naar eh, ZFM, ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Of uh, anders bel of app eventjes naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En wie weet hoor je jouw knetterende hit straks wel hier op de radio. Ja, en ik had ook te denken, ik heb een hele bak cd's. En dan kunnen we straks het leuke spelletje doen. Pak uit de bak. Nou, wat is dat? Ik ga gewoon met de hand boven de bak houden. Jij zegt stop. En eh, dat is het nummer eh, wat we gaan draaien. hey, eh, nog even over Sting. Ik zat vroeg in de klas bij een meisje en zij was altijd een beetje, ja, ze was altijd een beetje gek op Sting. En ze was niet echt verliefd op hem, maar het scheelt niet heel veel. En ze wilde hem dolgraag ontmoeten. En nu zul je misschien denken, wat is de kans dat een meisje uit Nederland contact krijgt met de wereldster als Sting? Maar weet je wat nu het gave was? Zij zag de onmogelijkheid totaal niet. En ze is gewoon gaan bellen net zolang tot ze zijn nummer te pakken heeft gekregen. En ze hebben volgens mij daadwerkelijk contact gehad en elkaar zelfs ontmoet. Wat maar wil zeggen dat als je ergens in gelooft... dat je dan eh, misschien alles wel waar kunt maken. Nou, dat dat geen lekker bruggetje is. Dit is John Hyatt. Have a little faith in me. When the tears you cry and believe. Just give these loving arms a try, baby, and have a little faith. 106.9 in Jersey, man. Is er anybody Ja, Bruce Springsteen is natuurlijk de absolute koning van stadionconcerten. Soms, uh, zijn concerten duren soms wel 4,5 uur. Het weet maar net hoe lang die zin heeft. En eh, dit nummer is mijn absolute favoriet. Hij speelt heel af en toe als hij de geweldige E Street Band eh, wil voorstellen. En het is een eerbetoon aan eh, Clarence Clemens, de saxofonist van de band. En ik denk dat dit een primeur is op de Nederlandse radio, eerlijk gezegd. Want ik laat hem voor één keer gewoon helemaal horen. omdat er geen enkele plaat is waar ik zo vrolijk van word en zoveel energie van krijg. Dus eh, schop je stoel opzij. Zet de radio keihard. En geniet van de komende 15 minuten van 10th Avenue Freeze-Out van Bruce Springsteen en de E Street Band. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. exorcism, uh, a rock and roll baptism, and a rock and roll bar mitzvah. That's right. We're going to do it all tonight, everything right here. I want them waters to fall down on me and set me free, set you free. But I stood one evening as a young man before a dark grove of trees. And I was frightened to pass through those trees, even though I knew that on the other side, the river of life was waiting. But I stood paralyzed by my own fears. And then a gypsy woman called me onward and she said, Son, come here, let me help you. What you need what's your line? And I told her what, what I did for a living. And she said, well, then what you need is you need a man. You need some help. And that's why I'm so glad to introduce here tonight on the piano, the Secretary of Intelligence, the Dean of the University of Musical Perversity, Professor Robinson on the piano. sister of faith and friendship, keeper of all that is righteous on East Street, and star of the Sopranos television show. Little Stephen Van Zandt on the guitar. I want to introduce the foundation of the East Street Nation, the Tennessee terror, Mr. Guy W. Tyler. mighty Max Weinberg. On the guitar, the godfather on the guitar, the minister of heart and spirit, the great, great Nils so far Baby, take a who can nog. Ik krijg fantastisch. krijg een appje. Moest je even naar de wc of zo dat je een nummer van 16 minuten opzet? Nee. Dit is toch fantastisch. Ik word hier echt zo blij van. Bruce Springsteen en die E Street Band. En hij eh, stelt ze allemaal in voor. Je kent ze nu allemaal bij naam. Hey, en dit was het eh, eerste uur van de laatste keer dromen zijn.